Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tussen 5 en 11 april zijn volgens het CBS ongeveer 100 mensen meer overleden aan corona dan verwacht. Voor het eerst in weken is er daarmee weer sprake van oversterfte. Het RIVM registreerde vorige week 112 overleden coronapatiënten. Het CBS ziet het sterftecijfer in verpleeghuizen verder teruglopen. Veel bewoners zijn inmiddels gevaccineerd. Ziekenhuizen in Brazilië zijn bijna door een voorraad aan narcosemiddelen heen. Met die middelen worden coronapatiënten op IC-afdelingen in slaap gebracht en gehouden... zodat ze aan de in kunnen liggen. De gezondheidsminister van het land heeft gezegd dat Brazilië onderhandelt met Spanje... en met andere landen om de voorraden aan te vullen. In absolute aantallen heeft Brazilië op de VS na het hoogste sterftecijfer in de wereld. Er zijn bijna 362.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus politie in Enschede heeft vijf mannen aangehouden na een vechtpartij op het station. Agenten namen ook een mes en twee nepvuurwapens in beslag. Treinreizigers waren getuigen van de vechtpartij. Het treinverkeer werd korte tijd stilgelegd en het station in Enschede werd afgezet. Onduidelijk is nog wat de aanleiding was voor het conflict. Een 32-jarige man is veroordeeld tot vijf maanden cel en tbs... voor het dreigen met een terroristische aanslag op de Gay Pride... in de zomer van 2020. Hij deed dat via Twitter en WhatsApp. Volgens het OM wilde hij een aanslag plegen op deelnemers van de Canal Parade... of op een politiebureau. Het treinverkeer tussen Gorkum en Leerdam ligt tot zeker maandagochtend plat door een defect aan het spoor. Gistermiddag constateerde spoorbeheerder ProRail dat een aantal klemmen en onderdelen niet goed vastzaten of los waren gekomen. Een stuk spoor van zo'n anderhalve kilometer wordt nu vernieuwd. Op het traject worden bussen ingezet. Het weer, het is een droog en vrij heldere nacht. Landinwaarts staat de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen begint de dag met veel zon, maar geleidelijk ontstaan er stapelwolken. In de middag waait er een matige noordoostenwind en is het een graad of 10.